Tjapkema met het NOS Journaal. Het kabinet is niet verrast over de forse stijging. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de cijfers in lijn met eerdere ontwikkelingen. Het CBS maakte vanochtend bekend dat in 30 jaar nog nooit zoveel mensen zonder werk hebben gezeten. Het CBS zegt verder dat verkochte koopwoningen in januari bijna 10% goedkoper waren dan een jaar eerder... en dat het consumentenvertrouwen sinds 1986 niet meer zo laag is geweest. Of er extra bezuinigingen komen besluit het kabinet pas als er nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau zijn. Die worden volgende week verwacht. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus is een zware explosie geweest. Dat gebeurde vlakbij het hoofdkantoor van de regerende baatpartij. Volgens ooggetuigen ontplofte een autobom tussen het kantoor en de Russische ambassade. Syrische activisten melden dat er zo'n 30 mensen zijn omgekomen. De Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. In Jemen is een Nederlander een week lang vastgehouden. Volgens de autoriteiten in Jemen wist de Nederlander te ontkomen aan zijn ontvoerders... die banden hebben met, zouden hebben met Al-Qaeda. Hij zou nu in een hotel in de hoofdstad Sanaa zijn ondergebracht. Advocaat Bram Moskowitz heeft bij het beroep van zijn tuchtzaak gezegd dat, het hem, dat hem dingen te verwijten vallen en dat hij dat betreurt. Ik ben tekortgeschoten in administratie en heb afspraken met cliënten slecht vastgelegd. Moscovici werd eind vorig jaar door de tuchtrechter geroyeerd omdat hij stelselmatig grote sommen contant geld heeft aangenomen zonder dat te melden, omdat hij zijn jaarrekeningen niet heeft opgestuurd en omdat hij zijn verplichte studiepunten voor bijscholing niet heeft gehaald. Nike stopt voorlopig met het sponsoren van atleet Oscar Pistorius. Het Amerikaanse sportmerk zegt dat het besluit geldt zolang de rechtszaak tegen de Zuid-Afrikaan loopt. Pistorius zat in Zuid-Afrika terecht voor moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Ook het Amerikaanse zonnebrilmerk Oakley schort het sponsorcontract met Pistorius op.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 De redactie en, en presentatie is vandaag in handen van... Max, Jackie, Gideon, Shane, Villa, Isa... Eh, nogmaals, Isa, Veerle, Shane, Max, Jackie en Gideon, welkom in de studio. En we gaan er een uur live eh, plezier maken. Hè? Gaan we doen, hè? Ja. Goed, luisteraars, wat gaan we doen? Wat kunt u van ons verwachten? Eh, zometeen rond de klok van kwart over één eh, gaan we, hebben we een interview met Gideon. Want Gideon was gisteren aanwezig bij Trouwen voor één dag. En we zijn natuurlijk erg benieuwd wat dat allemaal is geweest. Allemaal in het kader van de Kids Adventure Week. Rond de klok van half twee krijgen we het weerbericht. Vandaag gepresenteerd door Isa. En rond de klok van kwart voor twee het dier van de week. Ik moet zeggen dieren van de week. En dat wordt gepresenteerd door Jackie. En natuurlijk veel muziek. Ja, de muziek is samengesteld door, eh, door de, de kinderen, de deelnemers vandaag in de, in de studio. Uh, Gideon, kom eens naar de microfoon. Justin Bieber. Als ik aan Justin Bieber moet denken, zie ik alleen maar gillende meisjes. Maar jij vindt Justin Bieber ook heel leuk. Ja. Vertel, waarom vind je hem zo, zo goed? Ja, hij maakt gewoon hele goede muziek. En niet alleen voor meiden, ook voor jongens. Heel goed, ja, ben ik helemaal met je eens. Welk liedje gaan we nu horen van hem? Justin Bieber met um, Jack, Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Young Money, Young Money, Nicki Minaj, Justin. Show you off. Tonight I wanna show you off. 6.9 ZFN with me. Ja, nu mag je. En dit was Alexandra Stan met Mr. Sexobie. Ah, goed liedje, hè? Lekker. Goed gedaan, hoor. Ja, je zou het maar doen. Ja, en ik hoop eh, dat de ouders eh, via de webcams meekijken, want het is hier een dolle boel in de studio. Ja, www.cfmstandvoort.nl. en dan het kopje live kijken. Dan kun je meekijken in de studio waar het nu eh, volle bak is. Klopt. En waar uh, Gideon bij de microfoon gaat zitten, want jij hebt gisteren, gisteren was het hè? Ja. Heb je iets leuks gedaan hè, bij, in de Kids Adventure Week? Kun je vertellen wat je hebt gedaan? Eh, kinderen mochten trouwen voor één dag. En laat je handen even zien, heb je een mooie trouwring? Nee, ik heb niet getrouwd. en waarom niet? Kijken. Oh, dat is jammer. Dus je hebt, gewoon gekeken? Ja. En eh, waren er veel, was er veel animo voor om voor één dag te trouwen? Um, ja, er waren twee, ja, er waren twee paar mensen die gingen trouwen. Ja. Ehm, twee paar mensen, dat zijn er dus in totaal vier. Ja, <laughs> Oké. Ja. En ja, één stel was met, met tweeën en die waren vijf. Vijf, dat is jong. Ja. Wat leuk. Ja. En dan al weten dat je voor één dag wil trouwen. Ja. ja. Oh, maar voor één dag ook. Ze waren ook helemaal netjes gekleed in het wit allebei. Ja? Oh, wat leuk. Ja, en het zag er echt heel schattig uit. En waarom ben jij niet getrouwd? Dan heb je de ware nog niet gevonden voor één dag? Of dacht je van ik wil het gewoon zien en dan vind ik het wel goed? Ja, ik, wil, ik wou het wel zien en dan vond ik het wel goed, ja. Oké. Okay. heeft de rest nog wat leuks gedaan? afgelopen, afgelopen twee dagen? Nou, afgezien van één dan, maar die, is, die, is, vandaag anoniem. Ja, maar, anoniem. <laughs> maar eh, nee, eh, dit is voor eh, de eerste, eerste evenement wat ze oh, doen voor, het grootste gedeelte van de groep. Maar er was nog een tweede stelletje, maar er waren twee meisjes, hè? Ja, twee meiden. Ja, wat leuk. Het begon met, van hun ouders met een grap. Ja. En een vriendin. En toen gebeurde het echt. En toen zeiden ze ook hoe, ze dat, hoe die vrouw allemaal dat wist van ze. Want ehm, ja, van die grap. Dat was... Ja. Maar ik, ik heb foto's gezien, maar het was nogal officieel, hè? Want het was echt een... Ja, eh, ze moesten ook echt handtekeningen zetten. Ja, in een groot, groot boek. Ja. En eh, die mevrouw die daarachter, die, die, die, nou ja, ik noem het maar bar, stond. Die was helemaal in het blauw, hè? Ja. Bar. En de kinderburgemeester was er ook bij, hè? Ja. Ook netjes aangekleed, neem ik aan. Ja. Maar goed, die twee meisjes, wat leuk, wat, wat waren dat? Twee goede vriendinnen van elkaar of zo? Ja, twee goede vriendinnen. Weet je nog hoe ze heten? Ehm, Nee, dat ben ik vergeten. Nou, Hoe je heet. Nikita en Brit, toch? Nikita en Brit, hè? Ja. ja. Nou, wat leuk, want ik heb die foto's gezien. En er was ook nog best veel publiek, hè? Ja, hun al hun vriendinnen waren er. Goh, wat leuk. En de afloop eh, bloemen en noem maar op. Um, Rijst, ja, gingen ook eh, snoep gooien. Oké. En toen had ik ook nog wat snoep gepakt. Ja, nou, dat, mag. Dat, dat, is ook, dat is voor alles en iedereen natuurlijk. Ja. Maar het was een, was een leuk evenement om te doen. Om, om, mee te maken in ieder geval. Ja, en van die eh, twee kinderen van vijf. Ja. Ehm, daar was een hele klas bij met de juf. Oké. En ik heb begrepen, één was verhuisd naar... ja, één was verhuisd. Maar het waren al vriendjes hier in Zandvoort? Ja, het waren vrienden. Ja. En um, één ging verhuizen. En ja, toen gingen ze trouwen. Nou. Voor een dag. Hartstikke leuk, toch? <laughs> Niks voor jou, Rudy. Trouwen voor nou, één, uh, eh, trouwen voor één als, jij, eh, als jij een leuk iemand voor mij hebt gevonden, vind ik alles <laughs> prima. En dat meisje ging naar Nijmegen. Ah, helemaal naar Nijmegen. Dat is ver Op eh, huwelijksreis naar Nijmegen. Ja, leuk. helemaal goed. hey, ehm, Vierle. Kom eens bij de microfoon. Weet je nog waar we naar gaan luisteren? Eh... nee.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 We Are Never Ever Getting Back Together. ZFM, Westkust, weerbericht. Ja, het is tijd voor het weerbericht en daarvoor is aangeschoven Isa. Isa, wat voor weer krijgen we vandaag en morgen? Gaandeweg, de dag verschijnt er bewolking, het blijft droog. De temperatuur stijgt naar hoog, hoogheid 1 boven het vriespunt. Maar door die stevige wind voelt het aan alsof het 7 of 8 is graden is. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en daalt de temperatuur weer naar waarde omstreeks de 4 graden. Min 4 graden. Min 4? <laughs> Ja. Morgen beginnen, beginnen we opnieuw met een flinke zonneschijn. Maar in de middag neemt de bewolking weer toe. Het blijft droog, de temperatuur stijgt naar maximaal 1 graden boven het vriespunt. Het ritme van Zandvoort.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 Vandaag ehm, zes kinderen in de studio die een DJ-workshop volgen. Met nu het dier van de week. Met? Jackie. Ja, het dier van de week. Eh, ja, het dier van de week. Dieren van de week. Lucky en Siem. Lucky en Siem is een geweldig leuk stel. Ze zijn erg aan elkaar gehecht en zijn dan ook op zoek naar een huis. Waar ze gezellig samen kunnen wonen. Ze zijn erg actief en houden van een stevige wandeling. Op het strand of in duinen. Aan de lijn lopen vinden ze erg moeilijk en ze trekken dan erg. Hier mag nog wel extra aandacht aan worden besteed. Ze kunnen het niet met alle honden even goed vinden en kunnen nog wel een chagrijnig reageren. Maar een oplettende baas heeft het snel in de gaten en kan dat prima onder controle houden. Ze zijn niet zo gek op katten, kleine kinderen vinden... Kleinkinderen vinden ze ook een beetje eng. Een huis voor hen alleen zou daarom best beste zijn. Bent u al gevallen voor dit heerlijke stel? Kom dan snel eens langs om kennis te maken. Ze wachten al op u. Op dit, eh, momenteel verblijven ze bij het dierentehuis Kennemerland, bij de Ketelstraat 5. 2041 XA Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. een website is uh, eh, www.dierentehuiskennemerland.nl. Het is geopend vanaf 11 uur tot 4. Op maandag tot en met zaterdag. Oké, heel goed. Helemaal goed. Helemaal prima. Dus geef de dieren een thuis. Hè, Jiggy? Ja. Oké, goed. Isa, waar gaan we naar luisteren nu? Eh, eh, jullie gaan luisteren naar Hotel, Hotel Rie <laughs> Tonight Tonight.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 Show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together. Friday met Wissel. Heel goed. Hey Veerle, van wat voor muziek hou jij? Uh, Florida onder andere. Ja. En wat vind je nog meer leuk? Eh, van alles. <laughs> Nielsen? Ja, ook. Justin Bieber? Nee. Oh, die niet? Nee. Oh, dat had ik nog niet verwacht. En Jackie, wat vind jij leuk? Eh, van alles. Waaronder? Pop en zo. Ja, hou jij van, hou je ook van oudere muziek? Eh, ja, soms wel. Kan je eens een voorbeeldje noemen wat je dan luistert? Eh, ik luister ook, luister Lance Grace en Marco Bussato. Oké. Dat is oude muziek, hè? Ja, nou ja. <laughs> voor jou is... Eh, <laughs> laat maar, Voor jou zelfs de Beatles nog nieuwe muziek. Dus <laughs> dat maakt niet zo heel veel uit. de Rolling Stones? Rolling Stones? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, Oké. En waar gaan we nu naar luisteren? Kelly, Stronger van Kelly Clarkson. bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me? Think you've had the last laugh? Bet you think that. doesn't kill you makes you stronger. <laughs> Oké, heel goed. Wie was, wie was dit? Het was eh, Chesto. Oh, was dit Chesto? Nou, ja. weten we dat ook weer. Plaatje van Max. Ja, luisteraars, we, na, we, eindigen, we naderen het einde van eh, deze extra uitzending... in het kader van de Kids Adventure Week. Vandaag was de samenstelling en presentatie in handen van... Isa, Veerle, Jackie, Gideon, Max, Shane. En we gaan nog even de groeten doen aan Isa. Mijn moeder. Mijn vader en moeder. Uh, eh, AVV Sanford en de praktijk Mijn ouders. Ook mijn ouders ouders en mijn opa en oma. Oké jongens, nou, het zit erop. Wij gaan zo meteen nog de groepsfoto maken. Ik zou zeggen, luisteraars, eh, ik, wij hopen dat u het naar uw zin heeft gehad. Ruud, heb jij naar je zin gehad? Ja, en zometeen is er open huis hier bij CFM Zandvoort. Van uh, eh, 2 tot 4 kun je langskomen, dus vind je het leuk om een studio te bekijken. Of misschien wel ons tweeën. Ik heb mijn haar speciaal gedaan. Dus oh. kom even langs bij de studio en eh, kom het even bekijken. Goed, jullie zijn van harte welkom tussen 2 en 4 live in de studio hier op het Gasthuisplein. Kids, wij gaan het fotomoment doen. En luisteraars, morgen van 12 tot 2 wederom live Kids Adventure Week.